vastgesteld zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden gerijfd, was voor de derde keer vogelgriep vastgesteld. het ging om een zeer besmettelijke variant. Alle 30.000 eenden zijn geruimd. Het weer, er trekken regenbuien over het land, minima rond de 2 graden.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 De brug stortte vanmiddag in en viel bovenop een aantal auto's op de snelweg eronder. Er zijn negen gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zoekt nog naar overlevenden onder het puin. De brug bij een universiteit in Miami was net nieuw. Hij was zaterdag geïnstalleerd, maar was nog niet in gebruik. Een eiergroothandel uit Barneveld heeft gefraudeerd met kwartel-eieren... blijkt na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. De eieren werden aan Nederlandse supermarkten verkocht als scharrelkwartel-eieren... terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete en de NVWA buigt zich nog over de vraag of er meer maatregelen getroffen moeten worden. Het bedrijf uit Barneveld geeft toe dat het eieren uit Frankrijk heeft gebruikt, maar zegt dat het een noodoplossing was. Eén op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Het kabinet heeft afspraken gemaakt met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam over de bereikbaarheid van de steden. Het wordt de komende 20 jaar een stuk drukker in en rond de steden. En om de drukte in goede banen te leiden worden er nieuwe wegen aangelegd en wordt het openbaar vervoer verbeterd. Ook worden verkeersknelpunten nog eens bekeken, zoals het Rottepolder.